Gisteren was er al een videogesprek tussen Trump en verschillende Europese leiders om over de situatie te praten. Europa en Oekraïne zijn niet uitgenodigd voor het gesprek van morgenavond. Bij de inval van een arrestatieteam in een huis in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. De politie forceert de deur met een kettingzaag... maar het slachtoffer stond op dat moment achter de voordeur... en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was niet de man naar wie de politie op zoek was vanwege een overval. Die werd op een andere plek in het huis opgepakt. Spelers die weg willen bij Vitesse mogen transfervrij vertrekken. Dat heeft de club afgesproken met spelersvakbond VVCS. Vorige week raakte Vitesse zijn proflicentie kwijt. Daarna wilden 12 spelers hun contract laten ontbinden. Desnoods door een arbitragezaak aan te spannen. Die zaak is nu niet meer nodig, nu ze van Vitesse mogen vertrekken. En de drie dieren die vannacht werden doodgereden op de provinciale weg bij Assen-Delft... zijn geen koeien, maar jonge waterbuffels. Die kwamen van de naastgelegen boerderij waar ze de dieren houden voor vlees en melk. De eigenaar baalt van het ongeluk, zegt hij tegen NH Nieuws. Ja, vervelend natuurlijk. Zeker voor die man waar die auto van eh, kapot is en weet ik wat. Ja. ja, die maakt het gelukkig goed. Hij maakt het gelukkig goed. Eh. Maar ja, je hebt wel Wie schuld is dat eigenlijk, dat die buffels ja, de straat oplopen? Ja, dat zou onze schuld wezen natuurlijk. Wij moeten zorgen dat het vee opgesloten blijft. Dus maar ja, op een manier los te komen en eh, toen de weg opgegaan. Ja. Ja, drie dieren overleefden de klap niet. Ook de auto is totaal los. De bestuurder raakte niet gewond. Heb ik nog het weer. In het oosten nog wat wolken, maar ook die zijn aan het verdwijnen. In het binnenland wordt het een tropische dag bij 30 tot 34 graden. Langs de kust blijft het ietsje koeler. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...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 <laughs> yeah. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Slow down, love. Don't you see me with my girl? What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed. Only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel. Cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dance, girl.